Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. TBS-instellingen moeten extra bedden regelen... omdat er steeds meer behandelingen nodig zijn, blijkt uit nieuwe cijfers. De bezetting in klinieken daalde jarenlang... maar vorig jaar nam het aantal TBS'ers dat in een kliniek verblijft... voor het eerst weer toe. Op dit moment zitten 45 mensen in de gevangenis... zonder behandeling te wachten op een TBS-plek. Ook moeten patiënten na hun behandeling in een instelling langer wachten op een terugkeer in de maatschappij... omdat het moeilijk is om een woonruimte te vinden. De hoeveelheid criminaliteit in Nederland is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. In de eerste vier maanden na de uitbraak van het virus daalden de misdaadcijfers fors. Nu de coronamaatregelen versoepeld worden is het aantal misdrijven weer gestegen, zegt de politie. Tussen maart en juni, toen veel mensen thuis moesten blijven... werden wel meer meldingen gedaan van WhatsApp-fraude, burenruzies... geluidshinder en overlast door jongeren. Ook geweld tegen mensen met een publieke taak nam toe. De Vereniging van Apothekers gaat ook onderzoek doen... naar kankerverwekkende stoffen in paracetamol... NRC onthulde onlangs samen met het programma Zembla... dat in paracetamol van een grote Chinese fabrikant de stof PCA zit. Die stof is kankerverwekkend bij bepaalde concentraties. Afgelopen vrijdag kondigde minister Van Arkel een onderzoek naar die stof aan. De apothekers hebben nu los daarvan besloten om de paracetamol ook te onderzoeken. Het Chinese bedrijf dat de grondstoffen voor de pijnstiller levert... is de grootste producent ervan ter wereld. Bij een botsing in Tsjechië tussen een goederentrein en een passagierstrein... is een dode gevallen en zijn tientallen passagiers gewond geraakt. De meeste van hen hebben botbreuken en kneuzingen. Het dodelijke slachtoffer zou een van de machinisten zijn... Het ongeluk gebeurde in Český Brod, een stad van 30 kilometer ten oosten van de hoofdstad Praag.